Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister Grapperhaus is niet blij. Ik kan weer zeggen, het is niet aanvaardbaar en niet acceptabel, maar het is ook niet goed. Hij vindt dat de corona-toegangsbewijzen veel beter gecheckt moeten worden. Want bij een derde van de bioscopen, horecazaken en andere plekken kom je binnen zonder QR-code maar ook mensen die met een valse code naar binnen konden, omdat hun idee niet gecheckt werd. Grapperhaus vindt dat die plekken het serieus moeten nemen. Ik verwacht ook echt dat gemeenten daar ook gewoon op inzetten. Het is, wat ik steeds zeg, het is nog even op de kiezen bijten. Deze, nou wat zal het zijn, maanden, en eh, maand. En eh, daarnaast, ja, eh, ook mensen zelf, doe mee. Als je met corona besmet bent, kun je voortaan via de coronamelder-app zelf je omgeving waarschuwen. Dat deed voorheen de GGD, maar scheelt tijd nu je het zelf kan doen. Op deze manier worden er meer besmettingen op tijd gevonden. De oud-burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, krijgt een belangrijke Spaanse onderscheiding. Die krijgt hij vanwege zijn werk om de Spaanse wielerwedstrijd de Vuelta naar Nederland te halen. Die zou eigenlijk vorig jaar in Utrecht starten, maar is door corona verplaatst naar volgend jaar. En vanaf vandaag kun je op Netflix kijken naar de animatieserie van Ludacris, Karma's World. De rapper en acteur heeft de serie gebaseerd op zijn dochtertje Karma. I am Karma. Ludacris en Karma spreken zelf ook de stemmen in in de serie. Het gaat over een meisje dat positiviteit wil brengen met haar muziek... en thema's zoals discriminatie en body positivity. Heb ik het weer nog. Buien trekken nog over het zuiden, maar vanmiddag is het droog en zonnig. Het is 14 graden. Morgen rustig en zonnig herfstweer. Het is ook dan rond de 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal prima doorrijden. Er is één uitzondering. Dat is de N9 van Den Helder naar Alkmaar.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 Eh, Pim is nog steeds op vakantie. En eh, ik doe het dus met mijn echtgenoot samen. Oh jee. Ja, dat moet goed komen, zeggen ze. Ze van jullie. En wat gaan we vandaag doen? Nou, we hebben gewoon allemaal nieuwtjes en dat soort dingen weer. We hebben dit keer geen gast. En eh, volgende week hebben we iemand van Sander Voerde. En die week daarop hebben we ook weer eh, iemand als gast. Ja. vandaag eh, geen, eh, geen gasten. Nee, nee. En vorige week moest ik David Bowie Live on Mars afbreken. Dus dat gaan we gewoon nog een keer herhalen. Ja. trifle small affair to the girl with the mousy hair. And her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friends are nowhere to be seen as she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view she's hooked to the silver screen But the film is a saddening bore Cause she's lived it ten times or more It's about to be lived again As they ask her to focus on Sailors fighting in the dance hall could those cavemen go? It's the freakiest show. Take a look at the old man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. It's the best-selling show. Is there life on? Richard Brown. Mickey Mouse has grown up a cow. And the workers have struck for fame. Cause lemons on sale again. See the mice in their million hordes. From Ibiza to the Norfolk broads. Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a saddening bore, for I wrote it ten times or oh, more. Oh. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man Look at those cavemen go It's the freaky show Take a look at the lawman Beating up the wrong guy Oh man Wonder if he'll ever know He's in the best-selling show Is there life Ik was van de ene David eh, Bowie naar de andere David eh, Guetta. Ik ben nog steeds, eh, zoals het op een radio hoort, alfabetisch bezig. Ja, ik was gisteren jarig, dus een aan het eten. <laughs> en uh, we gaan nog even terug naar een andere David. Dit was dus David Guetta met Titanium, featuring Sia. een zeer goede zangeres die ik ook vaker speel. Oké. ik dus eh, David Bowie van Watzawa. Van de goede double P Stage. En nu net eh, David Guetta weer een Sia, Flames. Oké, en eh, we hebben natuurlijk afgelopen weekend een heel leuk... race raceweekend, de Spartan race gehad. Evenement, ja. Evenement. Ik kon niet op het woord komen. <laughs> maar het, was, het, het, zag er wel heel stoer uit, hoor. Het was wel ontzettend gaaf om te zien al die, eh, die gasten die eh, zich in het zweet werkten... en al die hindernissen die ze moesten nemen. Ja, je viel alleen maar op dat man met dat Schotse rokje. Oh, ik vond hem geweldig. Die kilt? Ja, oh. dat was net Outlander. Oh. Jamie van Outlander. Had alleen nog geen doedelzak. Wat, waar had hij geen doek om? Doedelzak. Oh, het geen doedelzak. <laughs> geen doekel. <laughs> Wat denk jij er weer aan? Wat voor de woman's mind? Nou, ik, ben, ik, ik ben alleen aan het zoeken van... Wie heeft ze, zochten ook mensen die alle drie de race deden. Hè? Want je hebt van 5, 10 en van 21 kilometer. En nou is de kunst om in dat hele weekend ze alle drie te lopen. Maar er staan, staat in de krant ook niet van wie er nou welke gelopen hebben. Niemand dus? Weet ik niet. ik zou het wel heel knap vinden. Ja, ik zou dat wel knap vinden. een eh, prestatie was, eh, was afzien hoor, wat we zagen hè, op het plein. Jeetje, hangen aan de dingen, die, die, katrollen met die gewichten. met die gewichten en... Eh, en, en, ze kregen straf, hè? Ja, sommigen dus kregen straf. opdrukken van die, god, hoe heette dat? burpees ja. ze doen. Dus ja. liggen, opdrukken, ja, ja, ja, ja. Straf. Ja, ja, ik, vond het heel gaaf om te zien. Het is van een Amerikaan, hè? Het is van een Amerikaan. Het is van een Amerikaan. Het is eh, van eh, de Amerikaanse voormalige beurshandelaar Joe de Senna. En jaarlijks organiseert hij ruim 270 van dit soort evenementen over de hele wereld. Er hebben in totaal nu 2710 mensen meegedaan dit afgelopen weekend. En 35% was afkomstig uit het buitenland. Ook van buiten Europa. Dus, en onder andere dus onze schot. Ja. Met zijn rokje aan. Oké, ik ben nog steeds even met, bezig met David, want er zijn zoveel Davids. Nou weer eh, David Garrick, Dear Mr. Appleby. Dear Mrs. Appleby, I've got to get something off my chest. Mrs. Appleby, you got Mrs. Applebee, please hear my plea. Don't you know that anyone can change? Mrs. Applebee? and for Marie, I'd even swim the sea. Mrs. Applebee. I'm begging you to please be kind. I want a chance change your mind about me, Mrs. Applebee. was long before I loved Marie. Mrs. Appleby, I'll make you glad as you can be. And you'll be proud to see Marie with me.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 Want die, die gevlucht zijn. Hebben per ongeluk hun huisdieren achtergelaten. Waaronder de honden. En ehm, die zitten nu vast tussen het eh, lava, maar die kunnen niet bereid worden omdat die, eh, het, dat gewoon te heet is. Ja, het heet. En die, <laughs> nou, smelt die diertjes dan ook niet? <laughs> nou, tot nu toe overleven ze nog. Ze zien er wel heel slecht uit hoor. Ze zijn heel mager, maar ze worden nu met drones worden ze gevoed, oh, wordt er eh, ah. voedsel afgeleverd. Dus ja, hoe lang ze dat vol gaan houden, weet ik niet. Want de lucht is gewoon ook daar te heet. Maar ja, Misschien dat ze met drones toch nog die beesten kunnen gaan redden of wat dan. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe slim die drones zijn. Ja, nou, ja. wat kunnen ze meenemen? En schrikken die dieren niet van die drones? Ja, nou ja, goed, die, die zullen wel schrikken, maar die krijgen, ja, dus die drones krijgen ze denk ik niet te pakken. Maar ja, als ze nou constant dat eh, maken met eten, van, oei, hey, zo'n ding, eng ding, eten. Ja, misschien dat je dan uiteindelijk ze wel weg kan halen, maar ja. Mijn hond heeft dus dat ik moet, niet moeten proberen. Hoor. Een drone met een lapje vlees eraan, dan gaat die drone gaat helemaal stuk. Die vraagt ja, die op met het vlees. Ja, grote drones. <laughs> ja, oké. Kijk, als we, ja, ze moeten gewoon die link gaan leggen van hulp is drone. En ja, ja, waarom zou een hond dat niet kunnen? Dat moet wel lukken. Daarnaast hebben we natuurlijk nog een uh, Zandvoort nieuwtje. Eh, Body Beats en Paal 69 hebben Adam en Eva overgenomen. En um, nou, dat is natuurlijk goed nieuws, want Adam en Eve blijven wel zo'n beetje het eigen karakter houden. Alhoewel er niet meer naakt gerecreëerd kan worden, binnen en op het terras. En dat was vroeger wel bij Adam en Eve. Dan kon je uh, binnen naakt eh, je drankjes halen, recreëren. En op het terras naakt recreëren. En dat mag niet meer.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 <laughs> Kerstmis staat allesbehalve voor de deur. Maar toch kriepelt het bij sommigen om de doos kerstversiering boven te halen. Wel, volgens psychologen hoef je die neiging allesbehalve te verdringen. Je huis al vroeg van het, op het jaar versieren met lichtjes... zou je immers gelukkiger maken. Warme chocolademelk, cadeautjes, gezellige lichtjes in huis. Kerst is een van de leukste periodes van het jaar. Hoewel we nog meer dan twee maanden moeten wachten al, uh, vooraleer het zover is... kan het geen kwaad om alvast de kerststemming te brengen in je huis. Volgens psycholoog Steve McQuone geeft kerstversiering ons eh, elk moment van het jaar een gelukzalig gevoel. De reden is vrij simpel. Al die lichtjes en rendieren herinneren ons aan de jeugd die we vroeger hadden en iets magisch hadden. Ik denk dat die Steve gewoon geen kinderen heeft. Want die interesseren zich helemaal geen bal voor het hele kerst. Die wachten op Sinterklaas. Oh ja, maar ik denk dat het Amerikaan is, schat. Ah, Vandaar dat zielig, eh, hè? Ja, dat Die hebben geen ah, Sinterklaas. Ah, die, oh, wat hebben die allemaal? Maar die hebben wel Independence Day. Die hebben wel, ja ja, om daar nou al mee te... Dan is kerst eerder. Wanneer, zijn wij eigenlijk onafhankelijk geworden als Nederland? Als Nederland? Ja. Ik ga het opzoeken voor Oké. Dan spel ik de tussentijd eh, De Dijk. Klein hart. Nou ja, heel klein. dat was dus Deep Purple, Smoke on the Water. Nou, en jij vroeg wanneer Nederland onafhankelijk werd? Ja. Wikipedia. <laughs> Nederland werd onafhankelijk tijdens de 80-jarige oorlog van 1568 tot 1648. 1648. Waarin de gezamenlijke noordelijke zuidelijke Nederlanden tegen de Spaanse overheersing in opstand kwamen. In 1579 vormde de Noordelijke Nederlandse Unie van Utrecht waarmee een nieuwe politieke entiteit ontstond. Met de actie van verlating van 1581 eh, door de gewesten van die Unie. Stad en landen, dus is Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland, Zeeland. De onafhankelijkheid van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uitgeroepen. Deze werd vanaf 1609 1609 eh, bij het begin van het 12-jarig bestand internationaal erkend en naar, vrede de vrede van Münster uit 1648 ook door Spanje eh, vanaf de Franse ook door Spanje erkend.